omgezeten. gezeten. Dat merkte ook de Tweede Kamer. Tijdens een debat viel plotseling het licht uit. Het noodaggregaat dat vervolgens aansloeg, vloog in brand. Dat leidde tot veel rook, maar het vuur kon snel worden geblust. Hoe groot de schade is, is niet bekend. In de Champions League hebben Barcelona en Shakhtar Donetsk de kwartfinales bereikt. Barça won thuis van Arsenal met 3-1 en dat was genoeg om de uitnederlaag van 1-2 goed te maken. Arsenal-speler Robin van Persie moest na 56 minuten met twee keer geel van het veld.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 to help everything, everything. I know we have a chemistry. This combination's heavenly.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 Thank you. for all 早饭。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 beside you now. But I could only sigh and watch you circle round.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 De instelling van een vliegverbod is onzeker. Rusland is tegen. De Amerikaanse vicepresident Biden is vandaag in Moskou om er met de Russische president Medvedev over te praten. Bij het Libische consulaat in Den Haag hangt nu de revolutionaire rood-wit-groene vlag. Die stamt nog uit de tijd van voor het bewind van kolonel Gaddafi. De volledig groene vlag die hij in 1969 invoerde is gestreken. Dat is gebeurd op verzoek van de Libische Mensenrechtenliga of het hijsen van de revolutionaire vlag betekent dat de consul de kant van de opstandelingen heeft gekozen, is niet bekend. De renovatie van het Stedelijk Museum in Amsterdam valt ten minste 4,5 miljoen euro duurder uit dan begroot. Dat is de prijs die bouwbedrijf Volker Wessels rekent voor het overnemen van de renovatie van het failliete Midred. De gemeenteraad bespreekt de kwestie vandaag. De renovatie van het Stedelijk Museum begon in 2004. Het centrum van Den Haag heeft gisteravond een paar uur zonder stroom gezeten. Dat merkte ook de Tweede Kamer. Tijdens een debat viel plotseling het licht uit. Het noodaggregaat dat vervolgens aansloeg vloog in brand. Dat leidde tot veel rook, maar het vuur kon snel worden geblust. Hoe groot de schade is...